Zit van der Linde met het NOS-journaal. Militairen van de VN hebben in Congo twee massagraven ontdekt. De graven werden gevonden in het noordoosten van het land. Volgens de VN hebben rebellen van de gewapende groep Codeco... afgelopen weekend aanvallen op burgers gepleegd. In de graven liggen de lichamen van 49 mensen, onder wie zes kinderen. Duitsland is bereid om moderne tanks aan Oekraïne te leveren... maar stelt als voorwaarde dat de VS dat ook doet. Dat melden Duitse media. Bondskanselier Scholz zou aan president Biden hebben gezegd... dat de NAVO hierin gezamenlijk moet optreden. De Duitsers staan onder druk om Leopard 2 tanks te leveren. De Amerikanen zouden Abrahams tanks kunnen sturen. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern stapt op. Ze stelt zich niet herkiesbaar en legt volgende maand al haar functie neer. De sociaaldemocraat zegt na ruim vijf jaar niet genoeg energie te hebben... voor een volgende ronde als leider van het land. De komende dagen stemmen leden van haar partij over de opvolging. In oktober zijn er verkiezingen. Toen ze aantrad in 2017 was Ardern de jongste vrouwelijke premier ter wereld. Formule 1-coureur Nick de Vries is voor de rechter gedaagd door een van zijn geldschieters. Het Financiële Dagblad meldt dat vastgoedmiljonair Jeroen Schothorst in 2018 geld aan de coureur heeft geleend. Een van de afspraken was dat de lening zou worden kwijtgescholden als de Vries eind vorig jaar niet in de Formule 1 zou rijden. De partijen zijn het oneens over of de Vries nu wel of geen Formule 1-coureur was. Zo was hij wel reserve- en testrijder. Het investeringsbedrijf eist via een kort geding inzage in al zijn inkomsten en contracten. Volgende maand doet de rechter een eerste uitspraak.